Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Pierre van Hooijdonk schuift voorlopig niet aan in het televisieprogramma Studio Voetbal. Heeft te maken met zijn uitspraak over Ajax-trainer Maurice Stijn. Afgelopen weekend zei Van Hooijdonk bij Studio Voetbal... dat Stijn in zijn tijd bij NAC een luie trainer was... en dat hij zich bezighield met schimmige zaakjes. Dan eh, bedoel ik eh, drie, vier dagen eh, de spelers vrijgeven... En dan ga ik me, ga ik me om glad ijs begeven, maar eh, duistere deeltjes eh, sluiten. Met, wie dan? Met bevriende makelaars. Over spelers. Ja. Na die uitzending ging het los. Stijn eiste dat Van Hooydonk excuses zou aanbieden. Net is bekend geworden dat de oud-voetballer inmiddels sorry heeft gezegd. Door zijn uitspraak is Van Hooydonk de komende tijd even niet te zien in Studio Voetbal. In Oostenrijk zijn vijf Nederlandse voetbalfans opgepakt. Gisteravond speelde PSV de return tegen Stormgras. Na afloop sloeg een groepje Nederlanders een man het ziekenhuis in, vertelt correspondent Wouter Zwart. Wat de aanleiding voor deze knokpartij was, is eigenlijk eh, volkomen onduidelijk nog. Maar ja, de gevolgen zijn ernstig. Eh, deze 32-jarige Oostenrijker ligt momenteel met ernstige verwondingen aan het gezicht in het ziekenhuis. Eh, hij is wel stabiel overigens. Het gaat om mannen tussen de 18 en 22. Ze zijn inmiddels weer vrij. Een man uit Australië is veroordeeld voor het sturen van pakketjes met poep en plas naar Leonardo DiCaprio en Jared Leto. Een bezorger ontdekt het vieze goedje toen de inhoud over hem heen begon te lekken. De man krijgt niet meteen straf. Alleen als hij weer de fout ingaat moet hij voor de rechter komen. En na ruim twee weken zijn nog steeds niet alle kapotte auto's terug uit Italië. Door het noodweer zijn die helemaal ingedeukt. Maar ze moeten nog wel terug naar Nederland. Bij dit bergingsbedrijf in Vierde in Twente hebben ze het er maar druk mee. Alles wat afgeplakt is of op een poffertjespan lijkt, dat komt uit Italië. Dat zijn flinke deuken, hè? Ze hebben in Italië een kwartier lang eh, hagel gehad eh, met eh, grootte van ongeveer een tennisbal per hagelsteen. En eh, ja, dan ziet een auto er ongeveer zo uit. Eh, de vooruit kapot, de achteruit kapot, alle kappen met deuken erin. Bijna 1500 ingedeukte auto's moeten er worden opgehaald uit Italië... en naar een schadebedrijf in Nederland worden gehaald. Het weer, een zonnige avond, morgen in het oosten wolken, in het westen zon... en dan een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A9 is een rijstrook dicht door een ongeluk...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 The infamous string dusters and Rise Sun. Bluegrass hier bij de National Radio Show. Op vele verzoek een themashow met alleen maar deze muziekstijl. En eh, ja, als vaste luisteraar van de show kan je het inmiddels al wel weten. Hè? Als we bluegrass muziek draaien, dan komen deze mannen vaak voorbij. De Infamous String Dusters waren dus met Rise Sun. Nu gaan we naar 2019. Een heel mooi bedankje aan alle radioprogrammamakers die deze muziek stroom levendig houden en in een show draaien. Nou, graag gedaan door Irene Kelly. Dit is Blue Bluegrass Radio. It's like you always know what's on my mind. Like you know just what I for a shout out or music request. Nashville Radio Show. When I turned 16, I said that I was leaving. dat waren Elwood en de Smoky Ridge Boys met Kentucky Country Home. We gaan nu verder met een band die al meer dan 25 jaar bestaat. Ze zijn met de viertjes en ze komen uit Colorado. En ze zijn nog lang niet klaar met het maken van muziek, want ze gaan nog lang door. Maar nu gaan we naar 2013 voor de Yonder Mountain String Band en Straight Line. faster down the straight line. Thought I'd seen some good in that straight line. The road, it's smooth and easy, but never changes with the miles. And with each step, I seem to get more tired. And someone up around the bend, yeah, I heard him say the road, no, never ends. And we choose to walk Line. In deze themashow vol met bluegrass muziek hebben we geen maandartiest, spotlight album of digitale brievenbus, maar wel spiegelplaten. En daarvoor gaan we nu naar 1945 en naar 2013. Het was eerst een nummer van Bill Monroe en onder andere een Elvis en een Paul McCartney hebben zich gewaagd aan dit nummer. Het is het officiële bluegrass nummer van de staat Kentucky en Alan Jackson nam het op op zijn bluegrass album die hij in 2013 uit Eerst ben, Bill Monroe dus en daarna Alan Jackson twee keer Blue Moon of Kentucky. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Blue Moon of Kentucky, keep on shining. Shining. was on a moonlight night. The stars were shining bright, and they whispered. Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and proved untrue. Blue moon up, Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It to take a minute here and uh, say thanks to all the people who helped me put this album together. Uh, Pickers did such a great job on the fiddle Tim Crouch, Mandolin, Adam Steffi, the Dobro, Rob Ikes, Banjo, Sammy Sheila, acoustic guitar, Scott Coney, the bass, Tim Dishman, and the harmony background vocal, Don Rigsby, and Mr. Ronnie Bowman. Keith Stegall and Adam Wright. Thank y'all for producing this thing and helping put it all together. Uh, John Kelton, engineer, and Travis Humbert for helping John. Uh, I uh, wanted to make this bluegrass album for a long time. I'm proud to finally get the chance to do it. Hope y'all enjoy it, and thanks for listening. Kentucky, keep on shining. Shine on the one who has gone and proved untrue. Blue moon up, Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me keep on shining. Shine on the one that's gone and said goodbye. was onze eerste spiegelplaat in deze themashow vol met bluegrass muziek. Bluegrass muziek. Je hoorde Bill Monroe en daarna Ellen Jackson. Twee keer Blue Moon of Kentucky. We gaan nu verder met een artiest die werd geboren in Litouwen... en muzikaal beïnvloed werd door onder andere Dolly Parton, Johnny Cash en Alison Krauss. Van haar album Mariah with a J hoor je Mariah Drozen en Cry Baby Cry. En daarna The Steel Drivers en Blue Side of the Mountain. Astrid van der Kaap. can say that you're leading me on, but that's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm can say that you're leaving 1954 werd het nummer eh, Misty alleen instrumentaal nummer opgenomen door pianist Errol Garner. Maar het kreeg pas echte bekendheid toen er een tekst op werd geschreven en door Johnny Mathis opgenomen werd. Je hoorde zojuist de bluegrass versie van Dan Rigsby, het hele mooie Misty. We gaan nu verder naar 1979 voor een nummer dat voor het eerst werd opgenomen in 47 door Charlie Monroe en his Kentucky Partners.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 Hij gaat de bluegrass muziek ook niet uit de weg. Hij nam in 2010 het album On The Ridge Up met alleen maar bluegrass nummers. En dit is een duet, of dit was een duet, samen met Alison Krauss en dat heet Draw Me A Map. De volgende plaat, ja, ik vind hem zo bijzonder. Het is een van de grootste hits van de hardrockband Van Helen, maar de liedzanger toen de tijd van de band David Lee Roth heeft dit, dus, dit dus ook blijkbaar opgenomen met de John Jorgensen Bluegrass Band. Dit is Jump. Sessions. 2020 voor een liedje over onbereikbare liefde die toch bereikbaar zou blijken te zijn. Tim Shelton Syndicate was dit met Diane. We gaan nu verder met Dan Tyminski en dit is Fate is a Mystery. on something you can't see. It's a rock our love was built upon. from Automaat. De jaren 70. Duo. taal. Dit is de plaat uit de Nashville Fruitautomaat. Osborne Brothers en Gotta Travel On. Als je met je hele familie bluegrass muziek kunt maken, is dat natuurlijk heel mooi. En nog mooier is als je gewoon ook lekkere covers kunt maken van oude nummers. Die je weer in een heel mooi jasje kunt steken. En dat deed de, formatie Ash Breeze. Dit is Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Making the cutest I've ever seen. Give him two lips that isn't over. Then tell him that his lonesome nights are over. Sam. I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr.